De drie werden in de omgeving opgepakt. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie verdachte zaken. Wat daarmee wordt bedoeld is onduidelijk. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt wat er precies in de auto zit. De A12 tussen Utrecht en Den Haag was korte tijd in beide richtingen dicht, maar richting Den Haag is de weg weer vrijgegeven. In Duitsland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een transport met kernafval. Het protest verliep volgens de Duitse politie rustig. De politie kwam wel in actie omdat demonstranten de vermoedelijke route van het transport blokkeerden. De trein met kernafval vertrok gisteren uit Frankrijk. In Cannes werd het transport opgehouden. Daar hadden een paar betogers zich aan het spoor vastgeketend. Afgelopen nacht volgde de trein een andere route, waarschijnlijk om betogers te omzeilen. Het is de bedoeling dat het nucleaire transport morgen aankomt bij het Noord-Duitse plaatsje Gorleben. In Rusland is opnieuw een journalist het slachtoffer geworden van geweld. Het is de politiek journalist Oleg Kashin. Hij werd vannacht in Moskou zwaar mishandeld en ligt in coma in het ziekenhuis. Kashin schrijft in het Russische dagblad Commerçant geregeld over protesten van de oppositie. Zijn hoofdredacteur vermoedt dat dat de aanleiding was voor de mishandeling, omdat Kashin niet is beroofd. Op de NK schaatsen in Heerenveen is de 3000 meter gewonnen door Irene Wust. Ze was ruim twee seconden sneller dan Marit Leenstra, die al goud had gewonnen op de 1000 meter. Het brons op de 3 kilometer ging naar Marije Joling. Bij de mannen werd vandaag één afstand verreden. Simon Kuipers werd Nederlands kampioen op de 1000 meter. Het zilver was voor Stefan Groothuis, het brons voor Jan Bos. Het weer in de loop van de avond op de meeste plaatsen droog.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 20e jaar nog weer dat de Euro Breakdown wordt uitgezonden. Aflevering 44 daarvan. En vandaag alweer 5 november van 2010. De lijst deze week 14 stijgers, 4 zittenblijvers, 19 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst gemaakt na 13 weken door Cherise met Pyramid. Florida en David Guetta, de Club Can Handle Me. Na 15 weken houden zij het ook voorgezien. En vorige week nog wat langs genoteerd met 18 weken Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Ook zij verdwijnen uit de lijst. Snel stijgen die komen in het tweede uur tegen van 21 in één keer naar 12. Enrique Iglesias en Nicole Searchinger met Heartbeat. En Rihanna met DMO is de snelste daler. Zij levert 10 plaatsen in. Vorige week dus Eminem en Rihanna met 18 weken headlangs genoteerd. Deze week is dat Traffy McCoy met Billionaire. En ook Sia met Clap Your Hands. Beide staan alweer 16 weken in de lijst genoteerd. Onderaan de lijst 13 weken erin al Tim Burke, Bromance. Hij zakt wel van 38 naar die 40ste plek toe. En nummer 39 hebben we dan de eerste binnenkomer. Bruno Mars in Nederland is nog ruim eh, op de koppositie aanwezig. Maar hij vond het wel weer tijd voor een eh, nieuwe single. En de nieuwe single heet Grenada. Weer een heerlijk nummer dat in de voetsporen moet eh, gaan treden van zijn voortganger.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 you won't do the same. Oh, you won't do the same. No, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Bad woman, bad woman, that's just what you are.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 Van 34 zakt hij namelijk naar 38. Eh, en wij gaan verder met de volgende binnenkomen. Die vinden we dan op plek 35. Een oude Eurosong-kandidaat. Hij scoorde een hit met aan zijn zijde Danny Bovie en Roy Rocks. De single toen was Love Me en vaak gespeeld op de dansvloeren. En goed voor plek 76 eh, in de single top 100 in Nederland. De lijst waar de plaat ook maar drie weken in heeft gestaan trouwens. In Vlaanderen, waar de jongens vandaan komen, doet hij het wel beter. Daar kwam hij namelijk tot een vierde plek en 21 weken hitnotering. En de oude Eurosong-kandidaat Nelson, die gaat verder. En zijn volgende single heet dan eh, She Is Gone. Opnieuw een samenwerking met die eh, Daniel Bowie. En deze keer ook nog wat hulp aan de kant van Yves Gollard. Helson doet dat goed dus met She's Gone. Ik had hem wel al wat eerder verwacht in de lijst, maar eh, nu is hij er dus pas. Op nummer 35 komt hij binnen met de eh, She's Gone. Streisand. Barbara Streisand. met Barbara Streisand. En voor de nieuwe plaat van Nelson, She's Gone. En inderdaad een gedeelte van Bonnie M zat ook in deze plaat. Tweede week trouwens voor Duxas in de lijst van 37 omhoog naar die 34ste plek. En de volgende binnenkomen vinden we dan op 33, eh, de hoogste alweer van deze week. En die man die zal eind dit jaar en als het een beetje tegen zit begin volgend jaar met een eh, nieuw album gaan komen. De naam die ligt al een tijdje vast en zal eh, Stadium gaan heten dan ook de debuutsingle van dit uptempo eh, eh, album. Dat zal gaan worden Angel. Een Econ die in 2005 eh, zijn grote doorbraak beleefde met Lonely. Is op zijn toekomstige album track staan in samenwerking met David Guetta. De man die een beetje alle platen die hij aanraakt verandert in goud. De Franse DJ geniet de afgelopen tijd van veel populariteit. En het is dan ook niet verwonderlijk dat Angel een van de platen is die samen met Econ heeft geproduceerd. Het is allemaal erg verbaasd als dit ook geen eh, hit gaat worden voor David Guetta dus. De plaat zelf is van Econ en heet Angel. En komt dus op zijn nieuwe album ook eh, voorbij straks. Eind dit jaar, begin volgend jaar moet dat eh, album gaan uitkomen. De nummer 33 hoor je Econ met Angel.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 12 weken staat hij alweer in de lijst. Hij eh, is wel aan het zakken van 28 naar 31. Op nummer 40 in de 13e week. Twee plaatsen verlies voor Tim Burke met zijn Romance. Bruno Mars met Grenada komt nieuw binnen op 39. 38 is er voor een man die er al heel lang in staat. Althans, het langs van allemaal 16 weken. Travis McCoy met Billionaire. 37, 6 plaatsen verlies in de 15e week voor de Ready Set Love Like Wow. Jolande Be Cool en Dieke Wino Speak Americano staan ook 15 weken in de lijst. Zakken van 33 naar 36. Nelson met She's Gone komt nieuw binnen op 35. En Duxas met Barbara Streisand in de tweede week omhoog van 37 naar 34. Econ Angel komt nieuw binnen op 33. En 32 is het dan voor de Livehouse. In de twaalfde week zakken zij 7 plaatsen met All In. Als je hoorde je DJ Gadda's Falling In Love. 12 weken in de lijst van 28 zakken ze naar 31. Eh, en Travis McCoy was niet de enige die er 16 weken in stond. Die eh, eer is ook voor eh, Sia. Club Your Hand staat er ook 16 weken in. Zak van 22 naar nummer 30. ja, met Clap Your Hands. Alweer eh, twee minuten over half vier geworden. Tijd om eens te kijken wat het... Uh, Westkust, weerbericht. Wat het weer gaat doen dus. Want na een eh, zeer zachte donderdag heeft vandaag de bewolking weer de overhand. En daaruit valt zelfs van tijd tot tijd wat regen. Een stevige zuidwestelijke wind die neemt geleidelijk in kracht af. En temperatuur stijgt vandaag naar een zeer zachte 15 graden. Vanavond komende nacht is en blijft het weer bewolkt en valt er geruime tijd regen van betekenis. De wind gaat uit noord tot noordwesten waaien en is overwegend matig van kracht. De temperatuur vannacht daalt naar een graad of 8. Morgen beginnen we de dag met eh, veel bewolking en geruime tijd regen. Maar de regen die trekt wel weg en overdag eh, valt er nog wel een klein buitje. En vooral in de middag zien we dan af en toe de zon. De noord- tot noordwestenwind die waait overwegend matig. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer eh, overwegend bewolkt en vallen er stevige buien. De wind waait uit oost tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Temperatuur daalt dan naar een graad of 3. Zondag ook de bewolking weer de overhand en weer buien. Wind bij dan uit het noordoosten overwegend matig van kracht. temperatuur wordt dan niet hoger dan een graad of 9. Ook maandag overwegend bewolkt en vooral in de middag en avond valt er dan wat regen.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 I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. elkaar hoorde je twee platen die eh, vorige week de hitlijst inknolden. Toen op 35 K. Perry met Firework. Die ging deze week omhoog naar 29. En op 32 toen nieuw binnen Tyre Cruise met Dynamite. Die gaat deze week omhoog naar 27. Een plaat die eh, vorige week op 30 stond en deze week naar 26 gaat om even een hele hoop cijfers achter elkaar te noemen. Die is van Mike Posner. De man met zo'n beetje de grootste alter ego volgens mij op dit moment.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 De Wombats hoorde je dus met Tokyo. Vier weken lang staan ze in de lijst van Europa van 29 omhoog naar 23. En ook vier weken in de lijst, dat is uh, Pink. Haar single stond vorige week nog op 26 en deze week vier plaatsen hoger op 22.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 Zes weken lang in de lijst van 24 omhoog naar 21. Hebben wij nog net even genoeg tijd voor het nieuws van 4 uur om te kijken wat we allemaal gehad hebben. Op nummer 30, 8 plaatsen verlies in de 16e week voor Sia, Clap Your Hands. Kay Perry met haar single Firework gaat omhoog van 35 naar 29. Van 19 zakken naar 28 in de 10e week. Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love. Tire Cruise Dynamite, nu twee weken in de lijst van 32 omhoog naar 27. Mike Posner is eh, cooler dan me, zegt hij. Na drie weken staat hij ermee in de lijst van 30 gaat hij omhoog naar 26. Van 20 zakken naar 25 in de tiende week John Legend and the Roots, Wake Up Everybody. Rihanna DMO verliest 10 plaatsen en is de snelste zakker van deze week. 15 weken staat zij erin en ze komt dus terecht op 24. De Wombats met Tokyo staan 4 weken in de lijst van 29 omhoog naar 23. Van 26 naar 22 in de vierde week Pink, de uh, Raise Your Glass. En de Plain White T's, wou ik zeggen, de Rhythm of Love. Zes weken lijst van 24 omhoog naar 21. Drie weken geleden kwamen zij in de lijst eh, van Europa. En vorige week stegen ze al naar 27. Nu gaan ze zelfs nog eh, zeven plekken hoger naar plek nummer 20.